Het weer vanuit het noordwesten toenemende bewolking, maar in Limburg helder en mist. Minima tussen 8 graden in het noordwesten en 2 in het zuidoosten. Overdag bewolkt en vooral aan zee kans op wat regen. Het wordt dan 14 graden.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 De laatste kompel, de voorman van de ploeg, kwam om vijf minuten voor drie Nederlandse tijd naar boven. Niet eerder heeft iemand zo lang onder de grond gezeten. De hele operatie duurde ruim 22 uur en was daarmee veel sneller klaar dan verwacht. Doordat een mijngang was ingestort hebben de mannen 69 dagen op ruim 600 meter onder de grond vastgezeten. Pas na twee weken was er contact met de buitenwereld en vervolgens begon de reddingsoperatie. Er werd een schacht geboord waardoor de mijnwerkers met een capsule konden worden opgetakeld. Na hun redding moesten ze ter observatie naar het ziekenhuis... waar artsen constateerden dat de meesten er beter aan toe zijn dan gedacht. Bij de San José-mijn en in de hoofdstad Santiago is een waar volksfeest uitgebarsten. De reddingsoperatie heeft over de hele wereld miljoenen kijkers getrokken. De porno-industrie in de Verenigde Staten is opnieuw opgeschrikt door een geval van besmetting met het HIV-virus. Zeker zes pornoproducenten in Californië hebben alle opnames met onmiddellijke ingang stopgezet nadat bleek dat een acteur besmet was met het virus dat aids kan veroorzaken. Of het een man of een vrouw is, is niet bekendgemaakt. In 2004 gebeurde alles iets soortgelijks. De gezondheidsdiensten in Californië overwegen pornoacteurs te verplichten om een condoom te gebruiken. De pornoproducenten zijn tegen. Volgens hen vinden de kijkers het condoom een afknapper. De NAVO verleent hand- en spandiensten bij de pogingen tot verzoening tussen de Afghaanse regering en de Taliban. Volgens een hoge NAVO-functionaris hebben buitenlandse troepen de afgelopen